de bezuinigingsplannen van het kabinet nog eens fel bekritiseerd. En met het oog op morgen zei Jongerius dat het kabinet de meest kwetsbare mensen in de samenleving treft. Ze noemden specifiek de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen en de Wajong-regeling. Het lijkt erop dat het kabinet erop gokt dat deze mensen de allerlaatste zijn die gaan piepen, zei Jongerius. Volgens haar ligt premier Rutte als hij zegt dat hij niet op de sociale zekerheid bezuinigt. Over het pensioenakkoord dat vandaag werd gesloten zei de FNV-voorzitter dat ze het als haar verplichting ziet om de winst te pakken die je pakken kunt. Jongerius benadrukt benadrukte dat ze met lege handen had gestaan als ze het akkoord had verworpen. De voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond heeft een belastende verklaring afgelegd in de omkopingsaffaire bij de FIFA. Louis Giskes zegt dat hij op een ontmoetingsbijeenkomst met FIFA-lid Mohammed bin Hammam een envelop kreeg met 40.000 dollar in contanten. De Qatarese bin Hammam wordt ervan verdacht dat hij in de strijd om het leiderschap van de Wereldvoetbalbond smeergeld heeft betaald aan FIFA-leden. De bondsvoorzitter van Suriname zegt dat hij bij de ontvangst van het geld vroeg waar het voor was, maar dat hij daar geen antwoord op kreeg. Zangeres Rochelle heeft de RTL Talentenjacht X-Factor gewonnen. Ze kreeg in de finale 73% van de stemmen en liet daarmee de zanggroep Atlicious ver achter zich. Rochelle is 19 jaar en komt uit Helmond. Ze krijgt voor haar overwinning een platencontract en een auto, al heeft ze nog geen rijbewijs. Maandag wordt ze in Helmond gehuldigd. Het was het vierde seizoen van de X-Factor. De uitzendingen trokken ongeveer anderhalf miljoen kijkers. Het weer. De buien trekken vannacht via het noorden weg. Overdag eerst zon, daarna van het westen uit opnieuw buien en een graad op 17.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 too to Singing louder which I did not sign Should I wait for you one last time surrounds Shadow that last Ook op internet. Soms voel medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop geen fiets, geen haven nacht Geen boer in de woestijn als je kapot gaat van de dorst Met de glimlach op je allerslechtste vriend Zo is geen liederen vrij, dat van de lach waar kon strijd Geen advies bij al mijn klachten Niet de allerlaatste uit Waar wij allen hier aan wachten Maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil Cause So late, i can't blame you on my side Hey I don't have my pride Hey lady, crazy touch waiting for her day and night Now my lady is around something you can set aside It ain't something you can buy Ain't got nothing to do with wrong and got Life you can do with time Hey, hey, hey, van Zandvoort op 106.9 ZFM Thank you.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 FM maar nu eerst het NOS nieuws van